Politiemensen voelen zich in de steek gelaten... zegt de voorzitter van de Bond van de Kamp in Nieuwsuur... Hij wijst erop dat het bedrijfsleven wel miljarden krijgt. In heel Groningen geldt nu het hoogste coronarisiconiveau. Ook Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland zijn vandaag van ernstig naar zeer ernstig gegaan. Het gebeurt als er in een week meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners worden vastgesteld? Op het coronadashboard van de Rijksoverheid kleurt daarmee nu heel Nederland donkerrood. De Britse premier Johnson heeft voor Londen en een deel van Zuid-Engeland een regionale lockdown afgekondigd. Dat is volgens hem nodig omdat er een nieuwe virusvariant is opgedoken die makkelijker overdraagbaar is. Niet-essentiële winkels gaan dicht, overnachten buitenshuis is niet toegestaan en inwoners mogen de kerst alleen met het eigen huishouden doorbrengen. President Trump suggereert dat de grote hekaanval op Amerikaanse bedrijven en overheidsorganisaties niet het werk van Rusland is, maar van China. Hij schrijft op Twitter dat de media om financiële redenen bang zijn om naar China te kijken. Gisteravond zei minister Pompeo nog dat het vrij duidelijk is dat Rusland erachter zit. Bram van der Vlucht, die afgelopen nacht overleed, was veel meer dan de acteur die Sinterklaas speelde zeggen presentatrice Diewertje Blok en cabaretier Erik van Muiswinkel, die in het Sinterklaasjournaal nauw met Van der Vlucht samenwerkte. Ze roemen beide zijn acteerkwaliteiten en zijn toneelcarrière. Bram van der Vlucht overleed aan de gevolgen van corona. Hij was 86 jaar. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 7 graden. Morgen geregeld zon en een graad of 11.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 Get out of this jungle. Gotta do what jungle does. Do or die, do or die, do or die in jungle mind. Do or die, do or die, do or die to stay alive. Do or die, do or die, do or die in jungle mind. Do or die, do or die to stay alive. Do or die, do or die, do or die, do or die. Jenga. I've been on a three day bender. Ass is I'm a style bender. Southsider, not an Eastender. Tiny, I scratch that temper. Better make a girl scream like Benga. Ah, uh, big back like Brenya. Airbnb off of Kawenga. Look, look at them looks. What if I could? Jug, jug, we good in our hood. Hard jumping, getting me shook. Money like YMCMB.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 deep. You're always on my mind, got me constantly thinking of you. radio show. DJ Superstar. Chiavistelli. Chiavistelli DJ. fijne dagen en een voorzitter.